Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vino H., de man die een hoogbejaarde vrouw in Amsterdam om het leven bracht... heeft tbs met dwangverpleging gekregen. De straf is gelijk aan de eis. De rechter achter de moord bewezen. Vino H. stak een half jaar geleden de vrouw van 96, beter bekend als oma Tony, neer. Enkele weken later overleed ze aan haar verwondingen. Vino H. wilde met zijn actie wraak nemen op zijn vader, die hem had mishandeld. Zijn slachtoffer was willekeurig. Op het station van Nijmegen is gisteravond een militair aangehouden die een conducteur heeft mishandeld. De Arnhemmer van 19 stond in de trein te roken. Toen de NS-medewerker daar wat van zei, vielen er klappen. De conducteur viel uit de trein op het perron. De NS raakte lichtgewond en heeft meteen aangifte gedaan. Een collega en een paar omstanders konden de beroepsmilitair overmeesteren en overdragen aan de politie. De Franse politie is begonnen met de ontruiming van het vluchtelingenkamp bij Duinkerken, niet ver van de grens met België. De ruim 2000 migranten worden de komende paar dagen overgebracht naar een ander kamp met nieuwe houten huisjes. De mensen leefden onder hele slechte omstandigheden in het huidige kamp, dat steeds voller werd door de recente ontruiming van het vluchtelingenkamp bij Calais. Een Chinese studente van 26 is overleden nadat ze dit weekend van een boot viel in Delft. Dat gebeurde tijdens een feestje in de nacht van zaterdag op zondag. De Chinezen raakten samen met een andere, eveneens Chinese studenten, te water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De brandweer haalde de twee uit het water en bracht ze naar het ziekenhuis. Daar overleed een van hen, schrijft Omroep West. Het weer nog geleidelijk minder bui en af en toe zon.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 separate they pay paradise to put up a funk door swang And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, now, now, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise put up a parking lot.